een voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Na een periode van ruim 50 jaar herstellen de Verenigde Staten en Cuba hun diplomatieke relatie. De presidenten Obama en Castro hebben verschillende maatregelen afgesproken. Het wordt makkelijker voor Cubanen en Amerikanen om tussen de twee landen te reizen. De financiële beperkingen worden opgeheven en ook laat Cuba 53 gevangenen vrij. Over een paar maanden openen de Verenigde Staten een ambassade in Havana... En Cuba opent een ambassade in Washington. In 1961 verbrak president Eisenhower de diplomatieke banden met Cuba... dat toen nog een trouwe bondgenoot was van de Sovjet-Unie. Minister Schippers heeft goede hoop dat er een oplossing komt voor het politieke probleem rond de vrije artsenkeuze. Dat zei ze voordat ze een overleg in de Tweede Kamer inging. De sleutel ligt volgens haar bij de PvdA. De PvdA-top praat op het ministerie van Sociale Zaken over een aanbod aan Schippers. De partij probeert een crisis te voorkomen. Schippers ontkenden dat ze de PvdA een ultimatum heeft gesteld. Ze houdt niet zo van deadlines, zei ze. De actiegroep Groninger Bodembeweging vecht bij de Raad van State het besluit van minister Kamp aan om de gaswinning in de provincie te verminderen. De groep zegt dat de beloofde vermindering volstrekt niet genoeg is. Het kabinet wil volgend jaar bijna 40 miljard gas winnen de actiegroep vindt dat er hooguit 30 miljard kubieke meter gas uit de bodem kan worden gehaald. Ook moet er meer gebeuren aan de huizen, zodat ze niet beschadigd raken bij aardbevingen, vindt de groep. Rotterdam gaat de eenzaamheid onder met name ouderen aanpakken. Er is een actieprogramma gepresenteerd waarin bijvoorbeeld staat dat alle 75-plussers jaarlijks een huisbezoek krijgen. In eerste instantie gebeurt dat in zes van de 42 wijken. In een onderzoek van de GGD uit 2012 kwam naar voren dat ruim de helft van de Rotterdamse 65-plussers zegt eenzaam te zijn. Het weer is bewolkt en zacht met minima vannacht rond 9 graden. Eerst is het nog droog, later vannacht valt er vaker regen of motregen. Morgen overdag is het dan opnieuw bewolkt met soms regen of motregen. En met 11 tot 14 graden is het erg zacht. Dit was het RMS. ZFM, verkeersupdate.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 Nothing really matters. Jim. Ja. Wil weer verliefd zijn. <laughs> zeg ik altijd als we deze afkomen. Ja, altijd. We zijn nu allemaal van die inside jokes van ons andere programma hier naartoe aan het overhevelen. Moeten we, we uitkijken. Ah, het is de laatste van 2011. Daarom, kan allemaal eh, leuk. Want dan niet meer ontslagen worden. Maar het geldt bij de allerlaatste. Eh, verwarrend. Mr. Props, Nothing Really Matters hier bij CFM. En ook nog Sia, Clap Your Hands. Ehm, nou, in principe gaan we elke week in dit programma terug naar een eh, bepaald jaargetij. Ehm, dus de jaren 80, jaren 90, jaren 60. Maar ik dacht, omdat het nu bijna mm is, wat ik niet mag zeggen... Ja. Ehm, nou, ik vind dat ik het in dit item moet ik het eens zeggen, anders komen we er niet uit. Oké. Dus even veto. het is kerst, bijna. dus ik dacht, weet je, we gaan niet op zoek naar de beste plaat uit de jaren 80, jaren 90, jaren zero's. Maar we gaan op zoek naar de beste kerstplaat. En ik heb er drie voor je geselecteerd. En één van deze drie hoor je zo meteen als de Christmas Request. En welke dat is, ligt aan jou. Optie nummer 1, de old school classic van Wham! Last Christmas. That's right. Of heb je zoiets van... Nee hoor, let it snow, let it snow van Frank Sinatra. But if you really hold me tight... skibidi All the way home I'll be warm. Fire is slowly dying. My dear, we're still goodbye. Long as you love me so. Ja, ja, ja, Let it snow, let, let it snow, let it snow. Oh, zeg je, doe mij maar Daryl Hill en de Jingle Bell Rocks. Jingle Bell Jingle bells bell free. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty Jingle Bell Rock, Daryl Hall, Frank Sinatra, Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow, of when Last Christmas. Een van deze drie gaan we zo meteen draaien als ultieme Christmas classic. En welke dat is, ligt aan jou. Mailen kan collard.hotmail.com of eh, Twitter at Beachmasters. Wat is jouw favoriete, eh, Jim? Natuurlijk Wham, hè? Wem? Ja? Wham, zeker, dus ja. Dus ik mag voor jou een streepje bij Wem zetten. Ja, zeker. Die staat genoteerd. En zometeen ehm, zo meteen hier ook de uitslag van Marie's de Jonge Hond. Gaan we naakt of gaan we niet naakt? Nou, wij gaan niet naakt, maar vinden we het erg om... God, wat wat het Nou. september... naakt of niet naakt? Het is wel mooi dat we in december, september gaan draaien. Ja. Hé, wat? Wat, hè? Heerlijke plaats. Moet je nu huilen? Ja. Cry for you, ZFM. ZFM Cry For You. Hey, ehm, het is vandaag 17 december 2014. En ehm, de volgende uitzending van ZFM Beachmasters is 7 januari. En ehm, we gaan het dan een beetje in een nieuw jasje steken. Sterker nog, het hele programma wordt omgegooid. En er is één item wat ik al vanaf het begin doe. moet je nagaan, dat was september 2012. Dus dat is echt al heel oud, dat item. En het is vandaag de laatste keer dat we het gaan doen. Dus dat is wel, dit is even een afscheidje. Ja. Het is tijd voor de laatste uitslag van Maurice de Jonge Hond. Maurice de Jonge Hond. Hond, hond, hond, Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. En volgens Compleet Beachmaster gebruikt gaan we eruit met een vraag over naaktheid. Jullie hebben antwoord gegeven, dank jullie wel via de mail hotmail.com. Vraag, ik heb geen probleem om naakt te zijn met anderen jouw eh, optie, Jim, is gewoon op de laatste plek terechtgekomen. Echt waar? Ja hoor, van naaktcamping tot sauna. Ik ben trots op mijn flora en fauna. Is terechtgekomen op plek 4. Op plek 3, nee hoor, af en toe spreek ik iemand aan... en doe ik ineens mijn jas open. Nou, dat is nog vreemder. Dus ja, kijk ik daar niet vreemd van op. Terechtgekomen op de tweede plek. Nee, ik ben ontzettend preut en er rijdt niets op preut. Dus scheut. en... Terechtgekomen op plek nummer 1. De plek die iedereen wil bereiken in de muziekindustrie. Alleen als de situatie ernaar vraagt, bijvoorbeeld niks mis met een potje strippoker, speel ik gewoon zonder koken. Ja, oké. Ja, dus als het blijkbaar in een soort van orgie-achtig spelletje wordt gegoten op een verjaardag, dan vinden we het weer niet erg. Nee, nou, duidelijk. Heb nou, ik weet nog wel. Heb jij uh, ooit strippoker gespeeld? Jazeker. Vertel. Nou, dat liep niet goed af. Ik, kan niet pokeren. ik kan niet pokeren, dus dat <laughs> ging helemaal niet goed. Oké, je wou wat vertellen? Toen we met ons eh, vrienden weekendjes, die weet toch? Ja. Toen... Uh, Hebben we toen strippoker gespeeld? Nee, maar toen uh, een ander spel. En toen was ineens mijn shirt uit. van Vond wel raar. Oh ja, dat klopt ja. Weet je nog? Dat was um, King toen, of Blues was dat. Ja, en toen met Brenda en zo nog. <laughs> was dat toen nog? Dat was toen nog, ja. Lang, dat geleden. Is, dat is echt heel lang geleden. Ja, zeker. Ehm, ik, ik, ik, shirt uit, ik weet niet hoe, maar... Nee, ik, eh, oei, ik zit nu even na te denken. Ik heb wel een strip ook. Ik kan me laatst nog een foto van tegen. Heel, eh, heel apart. Maar dat zijn daar foto's van gemaakt? Ja, zijn foto's van oh, gemaakt. Oh god, dat meen je niet. Ja, echt wel. Echt? Ja, ik, heb, ik heb ze nog staan in, in een mapje. En wat voor <laughs> mapje? Een vriendenweekenden. Fap uh, ja, eh, dus happening uh, 8.6. En wat een raar verhaal. Goed. Ja. Laten we snel een plaat gaan draaien, want dit komt anders niet goed. het is een nieuwe shirt. Het gaat over een stripper. Misschien moet hij meedoen met pokeren. Dat zouden wij wel leuk vinden. Ja. I If you dance on a pole, that'll make you a hoe, shawty. I don't mind when you work until three, if you're leaving with me, go make that money, money, money, your money, money, money. Cause I know how it is. Go handle your biz and get that money, money, money, your money, money, money. You can take off your clothes, long as you coming home, girl, I don't mind. The ballers in here tonight, they gon' buy a hundred bottles. As soon as you shake it, I know they gon' make it colossal in here. Raining is Cause shawty, you thinking them tricks that you do with your body. Got all of these niggas, they crowding around you like they seen Beyonce in here. She here, she here. You want your own and you need your own, baby. Who am I to judge? judge? Cause how could I ever trip about it when I met you in the club? I met you in the club. I make enough for the both of us, but you dance anyway. You know I was raised in the A, shawty, I don't mine. If you dance on a pole, that'll make you a hoe, shawty. I don't mind when you work until three. If you're leaving with me, go make that money, money, money, your money, money, money. Cause I know how it is Go handle your biz and get that money, money, money. Your money, money, money. You can take off your clothes. Long as you coming home, girl, I don't mind. No, I don't. When you get off of work, I'll be ready to go in Ferrari. And when we get home, we have us our own little private party, you know. So I don't worry at all about the things they do I say. I love you anyway. You can twerk while in a split. You racking up them tips. Your body rocking, your booty popping. I'm proud to call you my bitch. They be looking, but they can't touch you, shawty. I'm the only one to get it. So just go ahead, keep doing what you doing. Shawty, I don't no. mind yeah. if you dance on a pole. That'll make you a hoe, shawty. I don't no. mind you work until three. If you're leaving with me, go make that money, money, money Cause I knew how it is. Gon' handle your biz and make that money, money, money. Your money, money, money. Uh-huh. I can take off your clothes. Let's get it. Long as you coming yeah. home. What Juicy J? I'm just tryna cut her up, tryna bust a nut. Tryna take somebody bitch, turn her to a slut. Tryna fill my cup, tryna live it up. Throw some hundreds on the ass, walk her out the club. Yeah, hold uh, on. lap dance for the first date. Better throw a few bands, that's third base. It's okay if you work late. We can still party like it's your birthday. We can still party hard in your birthday suit. Knock the pussy out the park like my name Beirut. Shout that she just wanna tip. I just wanna see a strip. If you fuck me like you love me, shout that you might get rich. Have her own cake, her own place. Blowing own gas, no roll aid. When we in the bed, she like the role play. Tell a friend to join in both ways. Shawty, I don't know. My if you dance on a pole, that don't make you a hoe. I don't mind when you work until three. If you leave with me, girl, I know you gotta make that money, money, money, oh. your money, money, money. 'Cause I know how it is. Girl, go and do your biz. Make that money, money, money, make your money, money, money. You can take off your clothes Dance op 106.9. Hallo, goedemiddag. 106.9. 106.9, de radio. <laughs> de ether op 104.5 en 106.9. Ah. Goed. Um, Jim. Ja. Het is een spannend moment. Zeker weten. Het is zelfs zo'n spannend moment... dat ik zin heb om er een tromgeroffel bij te halen. We hebben drie platen geselecteerd. Ja. Oh. ja. Ja. ja, ultieme kerstplaten. Jingle Bell Rock, Last Christmas Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. En let it snow. met 70% van de stemmen is het geworden. Doe eens een gokje. Wham. Met? Last Christmas. Ja, nou, dat is gewoon, gewoon yeah, keer oh. goed. Lekker ah, hoor. Fijn hè dit. Ja, zeker. Het is CFM Beachmasters. Met zometeen Armin van Buren. We are here to make nooit. Oh, sorry, die gaan we niet draaien. Ik zit verkeerd te kijken. Maar Day and Your On is komen tegen. Ook alleen als Morissette. Nou, jouw ultieme kerstclassic. Wham is hier voor je. Last Christmas. shoe, but the very next day... Ja, ik weet niet hoe die ging, maar op de middelbare school weer heel erg hard om gelachen. <laughs> Last Christmas I gave you my shoe. Ja. But the very next day you give it away, but he wasn't of you. Het was heel raar, was het. Geen humor ook gewoon. Heel ja, niet leuk ook gewoon. Wham! Last Christmas volgens jullie de ultieme kerstclassic. En er dan meteen nog geen kerstplaat hoor. Alanis Morissette, You I Don't Know komt eraan. Net als Madeans nieuws, de Euro On. Eerste weer update. Yes! Het weer van Groep. Natuurlijk lokaal in een, en een beetje motregen in de loop van de nacht op grote schaal regenachtig. Hoezo dat nou weer natuurlijk? Ja, dat, gewoon, natuurlijk een beetje regen. Natuurlijk, is toch logisch deze tijd. tijd? Nederland! Ja, precies, ook dat. Het wordt niet kouder dan 8 tot 10 graden. Morgen bewolkt een periode met regen. Het wordt maar liefst 13 graden. Stevige zuidwestelijke wind, later aan zee, soms windkracht 7. Nou, lekker is dat. Vrijdag bewolkt en regen, maar in de middag en in het noorden en westen opklaringen. Yes! Het wordt in de loop van de dag minder zacht. En dan je verkeersupdate. We, maken iets heel meligs van, dat moet je <laughs> niet doen. 9 meldingen op dit moment. De A13 Rijswijk Rotterdam tussen DU Delft en Knopend Kleinpolderpijn. 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. En daardoor tussen Berkel en Rode Reis en Knopend Kleinpolderplein. 2 ehm, twee afgesloten rijstroken. De A27 Gorkum-Utrecht tussen Hagenstein en Nieuwegein. Er 2 kilometer langzaam rijden tot stilstandsverkeer duurt ongeveer 5 minuten. Komt door een ongeval en daardoor ter eh, hoogte van knooppunt Lunette... een afsluiting van de rechte rijstrook. De A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en knooppunt Rijkervoort. Er zijn gevaarlijke rijomstandigheden. Dat komt door olie op het wegdek. Kijk daar dus heel erg uit. De A76, Brussel-Aken tussen knooppunt Kerensheide en Spouwbeek. na drie kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Duurt ongeveer 15 minuten, komt door een ongeval. En dat geldt ook op de A76 uh, Geleen-Aken. Daar is een afsluiting van de rechterrijstrook door dat ongeval. Dan nog één op de N-wegen en 237 Utrecht-Amersfoort. De hoogte van de N238 naar Den Dolder. Wegafsluiting komt door een ongevalsonderzoek. Dan hebben we ook nog een flitser. Meld je dus ehm, flitsers ook als je er eentje ziet die niet op de lijst staat via flitsers.nl of heb je zo'n kek smartphone Het zijn er vijf. De A1 Amsterdam Amersfoort bij afrit Hilversum Noord. Daarbij 26.0. De A2 Utrecht-Amsterdam ter hoogte van Apkoude, daarbij 37.0. De A6 Emmeloord-Juren tussen Oosterzee en eh, sint Nicolaasga daarbij 303.1. De A16 Belgische grens Breda tussen de Belgische grens en knooppunt Galder, daarbij 70.7. En de laatste staat op de A44. Leiden knooppunt Burgerveen bij afrit Oude Wetering, daar 3.0. Stefan Koller met de hits van Beachmaster. Fox Stevenson. What's party gotta do? What? Mark Ronson and Bruno Mars. Don't oh, believe me, just watch. Mr. Props. Nothing really matters, no. Nothing really matters. ZFM. van Madeans nieuwste You're On. En dit liedje gaat vooral ook over de going down on somebody in het theater. <laughs> Zij dat ooit doen? Nee. Nee? Nee, echt niet. Waarom niet? Ik vind dat... Eh, openbaar naakt vind je geen probleem, nee, maar... dat vind eh, ik wel... Uh, dat, net, dat is te ver. Wat is het meeste in het openbaar wat je ooit gedaan hebt? Eh... Ja, nou ja, ik moet wel bekennen dat ik wel een keer seks heb gehad in een bos. In een bos? Ja. Ben je en, gestoken door een brandnetel? in een auto. In de auto? Ja, ook. En reed hij of uh, reed jij alleen? Nee, die, eh, die, die, reed... Nou, ik, ja, precies. Ik reed alleen, ja. ja. Je hebt geen rijbewijs, Jim. Nee, maar ik reed ook niet in de auto. -huh. Ik reed eh, een chick. Goed. Leuk. Leuk. Zometeen, jouw laatste woord hier bij CFM. Niet alleen de laatste plaat van deze uitzending. Maar de laatste plaat van ehm, dit seizoen. Ja. Komt u maar door, call en ik zie dat mijn telefoon gaat. Ik hoor het. Ik, ik, ga mijn moeder gewoon even opnemen. <laughs> Hier is Britney Spears, Hold It Against Me. Hoi mam. Spears. In de tijd dat ze wel of niet koud was, hoorde Against Me bij CFM. Nog een paar tellen om jouw laatste woord van 2014 door te geven. Wat was jouw ultieme track uit 2014? Of misschien heb je zoiets van, joh, kan mij het schelen. Ik doe gewoon iets uit 2003. Vind ik ook helemaal prima. Alles kan, ja. Alles mag in dit programma. Zo soepel zijn wij. Collard@hotmail.com. dat is mijn e-mailadres. Collard@hotmail.com. kan je op terecht met jouw ultieme request uit 2014. En dan gaan we die zo meteen voor je draaien. Wat, wat een sociaal tof programma zijn wij toch Niet, niet te geloven, hè?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 Kling. Labyrinth en Emily Sandé, Beneath Your Beautiful, hier bij CFM. En daarvoor Lady Gaga en Summerboy. Jim. Stefan. Ik wil jou hartelijk bedanken. Ik heb ook dat ik hier mocht zijn. Eh, ik vond het leuk dat je er was. Ik ook, ja. Zo in de laatste van 2014. Eh, en ja, het, het gewoon een keer. Het is, je hebt ook meteen de laatste. We gaan echt vanaf januari is alles gewoon nieuw in dit programma. Ja nieuwe jingles, eh, nieuwe items. Het is gewoon onherkenbaar gaan we het veranderen. Wauw. En er komt waarschijnlijk ook nog iemand bij. Dat durf, ik, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Want dat, stel dat gaat dat mis en dan... Maar het wordt gewoon een heel ander programma. En ik heb dus vandaag ook met jou een beetje afscheid genomen van... Beachmaster zoals het 2,5 jaar geweest is. Ja. Dus dat is raar. Maar ook wel weer leuk. Nieuwe dingen. Nieuwe vernieuwing. We gaan nieuwe dingen doen vanaf januari. 7 januari, dan zijn we weer bij je terug met CFM Beachmasters. En tot die tijd gaan wij even lekker vakantie vieren. Het was CFM Beachmasters van 17 december in het jaar 2014. Waarin Jim een stoel warm hield, de verwarming ons warm hield... en volgende week de Spaanse zon mij warm houdt. We geen probleem hebben met naaktlopen, behalve dan als we echt naakt moeten lopen. Treintje op ze kedenks kedenks de trein uit Wenen terug gaat pakken, want winnen dat gaat ze zeker niet. We geven er wel misschien een tweede of een derde plek. Jim Hartslagen hekte met zijn charmes. Pathé binnenkort door cyberterroristen tot Pathé wordt gemalen. En het laatste woord van dit programma van 2014 en van CFM Beachmasters in zijn huidige vorm. Voor Tim is hij wil de kolonie horen van Clean Bandit. Happy New Year en graag tot volgend jaar. Mm-hmm. allemaal fijne dag.